uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Na een landelijke stroomstoring van twee dagen in Cuba... hebben bijna alle mensen in de hoofdstad Havana weer elektriciteit. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf krijgen ook steeds meer gebieden elders in Cuba stroom. De 11 miljoen inwoners van Cuba zaten sinds vrijdagavond zonder stroom... nadat er kortsluiting was ontstaan in een verdeelstation. Dat leidde tot een kettingreactie waardoor het sterk verouderde elektriciteitsnet helemaal stilviel. Het was al de vierde landelijke stroomstoring in Cuba sinds oktober. In een studentenflat in Amstelveen heeft korte tijd brand gewoed. Niemand raakte gewond. Een deel van het gebouw aan de Uilenstede is ontruimd geweest. Volgens een verslaggever ter plaatse moesten zo'n 100 mensen een uur buiten op straat staan. De brandweer zegt dat de meeste van hen vannacht weer terug konden naar huis. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Het Amerikaanse leger heeft deze nacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Houthis in Jemen. Een door de rebellen gecontroleerd persbureau meldt dat er twee luchtaanvallen waren bij de stad Hodeida aan de Rode Zee afgelopen dagen vallen de Amerikanen gebieden van de Houthis aan. Daarbij zijn volgens de Houthis 53 mensen omgekomen en zeker 100 gewond geraakt. De Houthis vuurden als vergelding drones en een raket af op een Amerikaans vliegdekschip in de Rode Zee. Volgens Amerikaanse bronnen werden de drones neergehaald en kwam de raket ver van het schip in zee terecht. Oud-weerman Jan Versteegd is overleden. Versteegd was weerman voor de regionale omroepen in Drenthe en Gelderland en kreeg landelijke bekendheid door zijn weershow in de Gouden Uren op Radio 2. Hij was al geruime tijd ziek en stierf in een ziekenhuis in Rotterdam.